met het NWS-journaal. Frankrijk is begonnen met het uitschakelen van de oudste nog werkende kerncentrale in het land. De Fransen zijn nu nog voor driekwart van hun stroomvoorziening afhankelijk van kernenergie. Dat moet in 2035 nog hooguit de helft zijn. In Frankrijk zijn op dit moment 19 kerncentrales, waarvan een aantal in slechte staat. In steeds meer plaatsen worden carnavalsoptochten afgelast... vanwege de harde wind en stevige buien. Onder meer Valkenswaard, Ter Apel en Noordwijkerhout... hebben de optocht geannuleerd. Gisteren besloot Eindhoven dat ook al te doen. Ook andere carnavalsverenigingen denken erover... om de optocht van dit weekend te annuleren of in te korten. Vandaag is het weer vooral boven de rivieren slecht. KNMI verwacht dat morgen vooral het zuiden van het land wordt getroffen. De man die donderdag een bezoeker van een moskee in Londen neerstak... heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de Britse justitie. Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg... en bezit van een steekwapen. De 29-jarige verdachte nam deel aan het middaggebed... toen hij plotseling op iemand instak. Zijn motief is nog onduidelijk, maar de politie behandelt de zaak niet als een terroristisch incident. In Italië is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is een 77-jarige vrouw uit de buurt van Milaan. Vannacht werd al de dood van een 77-jarige Italiaanse man gemeld. In Italië zijn nu 30 besmettingsgevallen gemeld, de meeste in het noorden. In heel Europa zijn tot nu toe drie mensen aan de gevolgen van het virus overleden. In Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus... tweemaal in een dagtijd fors opgelopen. Het totale aantal patiënten in Zuid-Korea is nu 433... en twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Het weer bewolkt af en toe regen bij ongeveer 10 graden. Het waait stevig, vooral aan zee. Morgen opnieuw grijs en erg nat, met lokaal meer dan 25 mm regen. En vooral in het zuiden dan ook weer veel wind. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en we zijn het eerste uur afgesloten met Incognito... van hun album Inside Life, One Step to a Miracle. En daar zijn we net eh, weer mee begonnen. Het volgende nummer wat klaar staat is van Jeanette Lambert. Het komt van haar album Born to Blue uit 2011. Jeanette Lambert is een, uh, is een Canadese. Ze is van uh, Nederlands-Indische oorsprong... Maar ze is opgegroeid in ehm, Ontario in Canada. Ze is eh, professioneel gaan zingen toen ze al 12 jaar was. En heeft zich laten beïnvloeden. Eh, niet alleen door de jazz scene in Montreal. Maar ook door diverse tradities. Zoals flamenco, fado en Indonesische gaipong muziek. Het nummer wat ik ga draaien heet I'm a Fool to Want You. En naast Jeannette Lambert op vocals, Rex Zweker op gitaar, Niels Wansen op bas en Michel Lambert op drums. I'm a fool to want you. I'm a fool that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss うん。 luisteraars. Dat was Jeannette Lambert. We gaan nu verder met Van Morrison, een hele bekende zanger. Van zijn album Moondance uit 1970. Het is geschreven door Van Morrison. Geproduceerd door Van Morrison. Van Morrison doet vocals, gitaar... John Klingberg, basgitaar, Jeff Leeps, piano en Gary Mallerber, drums. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seemed to whisper and hush. You all the summer moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? myself to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time sure you just drank. Dat was Van Morrison. En van Van Morrison gaan we naar een Nederlandse band. De Jong Sinatra's. Zij ehm, kwamen eigenlijk eh, voor het voetlicht in 2002 in de Leidse Jazzweek. En hebben een geweldig eh, binnenkomst gemaakt op het Noordzee Jazz Festival in hetzelfde jaar. In deze band namen deel Bart Weerts op altsax... Steven Dietvoors op tenorsax... Rick van den Berg op sax, Jan Smit op tenor en bariton sax. Ik denk aan andere Janslid als eh, de zanger. Hendrik Sunderland op trombone. Raúl Garcia Vao op trompet. Eh, en nog een aantal anderen, waaronder Jasper van Hulten op drums. En ze hebben tien jaar lang veel succes gemaakt. En eh, toen zijn ze het over een andere boeg gaan gooien... om veel meer blazers er nog in te brengen... en meer pop, soul en jazz te gaan mixen. Maar uit hun, ehm, uit hun eerdere eerste carrière, zeg maar heb ik een nummer uitgekozen. Dat heet I've Got You Under My Skin. En het komt van het album The Unknown van de Young Sinatra's. I've got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I have got you under my skin. I tried so not to give in. And I said to myself, this affair it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I have got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no chance to win. So why not use your mentality? Wake up, step up to reality. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you. Ja, dat zijn de Jong Sinatra's. Met op vocals Paul van Kessel. En inderdaad, zijn stem lijkt natuurlijk op de beroemde Frank Sinatra. We gaan verder met Etta James. Van haar album Tell Mama, I'd Rather Go Blind. James, een zangeres met een fantastische stem. En een andere zangeres met een fantastische stem is Eva Cassidy. Helaas leeft ze niet meer. Ze stond aan de vooravond van een geweldige carrière, maar werd ziek. En van haar album Nightbird eh, heb ik uitgekozen Stormy Monday. The call it Stormy Monday But Tuesday's just as bad They call it Stormy Monday But Tuesday's just as bad and Thursdays all sad. The eagle flies on Friday. Saturday, I go out to play. Me Monday van de prachtige Eva Cassidy. Helaas is ze niet meer onder ons. Een paar weken geleden ben ik in, uh, in Tivoli in Utrecht... bij een optreden geweest van de New Cool Collective. De Nederlandse big band eh, die al 27 jaar optreedt... en eh, geweldige muziek maakt in verschillende samenstellingen... en ook in verschillende stijlen. Hun nieuwe album dat heet Danse Danse... en daarvoor gaan we draaien In Like Flynn... In Like Flynn van de New York Cool Collective... van hun nieuwe album Danse Danse. Op zaterdag gaan we wat aandacht besteden aan, uh, aan nieuwere jazzstijlen. Um, en daar past dit natuurlijk prachtig in. Als u nog ideeën heeft of reacties wil geven, dat kan. U kunt ons bereiken via Facebook. We hebben een pagina, CFM Jazz, een groepspagina. Ehm, dus daarom kunt u ons altijd bereiken of via de website. En we vinden het altijd leuk om iets van u te horen. Ja, mm, beste luisteraar, we gaan nu verder met Joey Ross. Dat is een vibrafonist en het nummer heet If Love Is That Inspires You... van het eh, album Kingmaker 2019. gaan verder met eh, Shirley Scott en Stanley Turrentine. Een live album opgenomen in 1964, Newark. Um, Shirley Scott was natuurlijk getrouwd met eh, Stanley Turrentine. En eh, ze hadden een verbinding, een, een, chemische verbinding. En dat kwam tot uiting in de muziek. En van dit album ga ik draaien het nummer Cute. Shirley Scott en Stanley Turrentine met het nummer Cute. Ja, oh, <coughs> sorry, ik moest even hoesten. Um, ik heb nieuw nieuwe nummer van Harry Connick Jr. Het heet And Anything Goes. En het is een liedje van Cole Porter. Ehm, Harry Connick is in New Orleans geboren. Pianist-zanger. Klinkt een beetje als Sinatra. En, en misschien een leuke ding aan is dat de, dit nummer ook is gebruikt geworden... bij de opening van de film Indiana Jones en The Temple of Doom. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors, too, who once knew better words now only use for letter words. Writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today. When most guys today that lemon fries today are just silly jiggles. And though I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes. grandmama whose age is 80 and nightclubs is getting matey with gigolos. Anything goes. When mothers pack and leave for father because they decide they'd rather be tennis pros. Anything goes. Just think of those shocks you've got and those knocks you've got from those booze you've got from those news you've got and those pains you've got if any brains you got from those little radios when every night the set that's smart is intruding and nudist parties in studio. today, and good's bad today, and black's white today, day's night today, and that jet today you gave a cent today. Once had several chateaux Dit was Harry Connick Jr. Jeroen, wat heb jij voor ons nog? Ja, we zijn eigenlijk alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. Eh, omdat we op zaterdag een beetje de experimenteerkant eh, van de jazz op heb ik een eh, ja, bijzonder nummer uitgekozen uit de jaren 70. De jaren 70 staan toch wel in teken van de ontdekking van de soul... en hier en daar met een randje jazz erin. En een obscure plaat die ik tegenkwam was van een artiest, Mustafa Abdel Rahman het album heet Polygamy. Polygamy. Het is moeilijk om uit te spreken op zijn Engels. Uit eh, 1979. En het, eh, ik ga het gelijknamige nummer eh, draaien. Polygamy, oh yeah, is what it's got to be. Uh huh. Yeah, polygamy, oh yeah, is in our destiny. Uh-huh. Yeah, there are nine girls to every man on the earth plane. So anything but polygamy is insane. In the West, they say it's a shame. But in the East, the name of the game is polygamy. Oh, yeah, it's what it's got to be. Uh-huh. Yeah, polygamy. Oh, yeah, it's in our ancestry. Uh-huh. Yeah, yeah. Yeah. luistert naar Mustafa Abdelrahman met Polygamy. Dit was CFM Jazz en een fijne zaterdag en tot een volgende keer. En van mij ook een fijne zaterdag. Tot de volgende keer. Tot ziens.